Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en Uruguay organiseren over een maand een internationale homoconferentie in de hoofdstad Montevideo van Uruguay. De bijeenkomst zal in het teken staan van tolerantie, ter herdenking van de aanslag in Orlando. Volgens minister Koeners komen er meer dan 200 overheden en activisten van over de hele wereld naar de conferentie. Uruguay was het eerste land in Latijns-Amerika dat het homohuwelijk invoerde. President Obama heeft Donald Trump vandaag van repliek gediend. Hij zei dat de voorstellen van Trump om moslims de toegang tot Amerika te ontzeggen... de Amerikaanse waarden ondermijnen. Amerikaanse moslims zouden zich verraden voelen door hun eigen land. Trump haalde gisteren uit naar de moslims na de aanslag in Orlando... waarbij 49 mensen omkwamen. De dader was een Afghaanse Amerikaan, een moslim. Van de gewonden liggen er nog zes in kritieke toestand in het ziekenhuis. Deze kabinetsperiode worden er geen gevangenissen meer gesloten. Het aantal gevangenen daalt weliswaar, maar met gevangeniswezen krijgt van het kabinet meer tijd om daarop in te spelen. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft laten onderzoeken of meer politie en het verhogen van het opsporingspercentage in de toekomst tot meer gevangenen leidt. Maar dat zal nauwelijks invloed hebben. Fysiek en verbaal geweld tegen personeel van de Nederlandse spoorwegen wordt vooral gepleegd door zwartrijders. Soms spelen ook alcohol of drugs een rol, schrijft minister van de Steur. In 2014 heeft NS ruim 1400 geweldsincidenten geregistreerd, zoals slaan, schoppen, bedreigen of uitstekenschelden. Het gebeurt het vaakst in de Randstad tijdens de avonduren. Veel daders zijn man en hebben al een criminele achtergrond. Twee Oekraïense burgers die gevangen zaten in Rusland zijn vrijgelaten, heeft de Oekraïense president Poroshenko bekendgemaakt. Volgens Kiev zijn ze geruild, maar het is onduidelijk tegen wie. Een van de burgers werd verdacht van terrorisme op de Krim, de ander van spionage in Oost-Oekraïne. In mei liet Rusland een gevechtspiloot gaan in ruil voor twee Russische militairen. Nu zijn er nog 25 Oekraïners in Russische gevangenissen. Het weer, vanavond minder buien.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 En ik heb ook in die tijd wel eens meegedaan in een Dixieland bandje. Nou, wat lag er dan meer voor de hand als Oh When The Saints... lekker hoor, die oude Dixieland muziek. Ik, eh, ik draai het graag.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 I wanna go and bounce the moon just like toy balloon. You and I are just like a couple of tots running around the meadow. Picking up all those forget-me-nots. You make me feel so young make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung.